Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank geeft geen extra geld aan de Griekse banken. Dat heeft de ECB besloten in een telefonische vergadering. De noodkredieten zijn al meer dan een week bevroren. Griekse banken hadden gehoopt op een nieuwe geldinjectie van de ECB... zodat ze weer open kunnen. De banken in Griekenland zijn al een week dicht... omdat ze te weinig geld in kas hebben. Ze blijven zeker tot en met woensdag gesloten. Premier Rutte is somber over de EU-top van morgen, waar gepraat wordt over Griekenland. Als de Grieken niet bereid zijn strakke afspraken te maken, houdt het volgens Rutte op. Ze moeten niet met een flutverhaal komen, zei de premier in het Kamerdebat over de Griekse schuldencrisis. Hij zei ook dat de Grieken een enorm risico hebben genomen met het referendum, terwijl een oplossing dichtbij was. Er komt een nieuw landelijk smokalarm. Staatssecretaris Mansveld vindt dat mensen met luchtwegaandoeningen beter moeten worden gewaarschuwd voor smok. Zo moet het alarmniveau van 200 microgram fijnstof in de lucht naar 70 microgram, zoals in België. Het RIVM gaat een nieuwe manier van waarschuwen ontwikkelen met onder meer een smok app Actrice Bea Meulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard. Bea Meulman had al enige tijd kanker. Ze is 66 geworden. Fabian Cancellara heeft de Tour de France verlaten met enkele gebroken rugwervels. De Zwitser was in de gele trui betrokken bij de massale valpartij van vanmiddag. Hij kwam binnen op grote achterstand van de winnaar, Joaquim Rodriguez, en verloor de leiderstrui aan Chris Froome. In totaal hebben zes wielrenners de Tour verlaten met verwondingen als gevolg van de grote valpartij. Onder hen is ook Tom Dumoulin. Dan nog het weer. Op de Wadden misschien nog wat regen. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen wordt het met een warme zuidoostenwind 25 tot 30 graden. S ochtends is er geregeld zon.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 Fitness and you used to make where the butterflies and where the peace resides. first five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, execution is aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Can't sleep, can't breathe. Uh. everybody jumping out of their mind.